Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je zaterdagavond 9 uur al in je agenda? Want dan speelt Nederland in Berlijn de kwartfinale op het EK. Oranje won met 3-0 van Roemenië. En dus is bondscoach Ronald Koeman tevreden. Ik denk dat we, dat we heel goed gespeeld hebben. Gedurende de hele wedstrijd misschien eh, even in het begin even... 10 minuten de spanning van jou spelen. Ja, misschien wel. En, en, en toen vonden we onze vrije mensen. Toen liep het heel goed. Ook met name wat we wilden aan de rechterkant. En Joey Veerman speelde tegen Oostenrijk in de laatste poolwedstrijd niet goed. En startte dus niet in de basis. Toen hij inviel in de tweede helft speelde hij juist een hele goede wedstrijd. En dus is hij blij dat hij alle negativiteit achter zich kan laten. Het was niet de makkelijkste week in mijn carrière, maar... Eh, ja, de eerste twee dagen waren even moeilijk. En daarna heb ik de knop wel weer omgezet. Heb ik gewoon hard getraind. En eh, toen eh, ja, ging het allemaal wel weer prima eigenlijk. Oranje moet in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije. Die wedstrijd is zojuist begonnen. In Turkije zijn de afgelopen dagen bijna 500 mensen opgepakt... na geweld tegen Syriërs. In meerdere delen van het land zijn rellen uitgebroken... na de arrestatie van een Syrische man... die zijn neefje seksueel zou hebben misbruikt. Bij de rellen werden huizen, winkels en auto's van Syriërs vernield. De president heeft het geweld tegen Syrische vluchtelingen veroordeeld. En Manuel van 15 uit Papendrecht is geslaagd voor zijn eindexamen. En daar zit een bijzonder verhaal achter. Manuel had zijn diploma niet meteen gehaald omdat hij drie examens had gemist. Want onderweg naar school zag hij een bewusteloze man op straat liggen. Hij besloot meteen te reanimeren. Het slachtoffer overleefde het dankzij zijn actie. Maar die examens had hij dus gemist. Maar nu is hij dus na de herexamens alsnog geslaagd. Dan nog het weer. In het binnenland nog wat spetters, maar verder is het droog.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 En eh, deze tweede sessie werd gestart met eh, Joe Turner. Die zong bij een band, een small band. Waar onder meer op gitaar werd gespeeld door Freddie Green. De man die eeuwig en altijd in het orkest van Duke Ellington... Eh, pardon, van Count Basie op de achtergrond fantastisch gitaar speelde. Ik had al eh, gezegd dat we, omdat Jess in de krocht eh, voorlopig eh, een zomerstop heeft, Jess in Zandvoort, dat we het moeten doen met de mensen op de plaat die daar wel altijd verschijnen. En zo heb ik nu op de draaitafel een cd New York Around Midnight, een project waar gezongen werd door Deborah Carter en Paul van Kessel. Alistair van de Molentrompet, Rolf Del Vos, Altsax, Jorin Aarsen, Altsax, Ben van der Dungen, tenor, Alexander Beets, tenor, Michel Rodriguez op de piano, Marius Beets op de bas en good old Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. We gaan luisteren naar eh, Deborah Carter en die gaat zingen een zomersnummer Desafinado. Love is like a never ending melody. Always have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to Now the orchestration doesn't seem so rich. It seems to me you've changed the tune we used to sing. Like a bossa nova, love should always swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different, and the words they don't even rhyme. Cause you forgot Als je met een groep muzikanten eh, een session wil doen... als je gewoon zegt, jongens, zullen we wat spelen? En eh, je weet dat niet iedereen alle nummers die je gaat voorstellen kent... dan is er een eh, makkelijk nummer internationaal. En dat is de, een, een schema, een blueschema is relatief makkelijk voor muzikanten. En ooit hebben ze bedacht, we gaan het eh, een stuk in de toonaard C doen. En we maken er de C-Jam Blues van. En die wordt al eeuwen altijd en overal gespeeld. Waar samengespeeld kan worden. Waar je niet hoeft te discussiëren. Waar je zegt, jongens, we doen nu de C-Jam Blues. En Jimmy Smith doet dat op zijn manier. Thank you. door Jimmy Smith himself op het Hammondorgel. Wij hadden in eh, de afgelopen periode ook in de kort op enig moment... Francesca Tandoi op de piano. En, die, en we hebben ook een bijzonder concert gehad. Ik dacht vorig jaar met Scott Hamilton op de tenorsax. Scott Hamilton toert elk jaar eh, een keer door Nederland. Dan wordt hij hier naartoe gehaald en dan eh, doet hij tien dagen achter elkaar van noord tot zuid allerlei podia aan. En zo is dat ook in Zandvoort gebeurd. Wellicht gebeurt dat nog een keer. Eh, er is een opname die ik graag laat horen. Scott Hamilton op de tenorsax. Francesca Tandoi op de piano. En de Amerikaanse zangeres Leah Klein, die al jaren in Nederland woont... en hier ook heel veel eh, van zich laat horen, die zingt. En we gaan luisteren naar het stuk But Not For Me. writing songs of love, but not for me. Lucky stars above, but not for me. With love to lead away, I found more clouds of gray than any Russian play could that way. A whole life and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess it's not for me. He's knocking on the door, but not for me. He'll build a two by four, but not for me. I know that love's a game. I struggled just the same. Was I the moth or flame? I'm all at sea. It all began so well, but what an end. This is a time a girl like me could use a friend. With every happy plot acting in a marriage night. I can't day. Although we can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not. No, no more Scott. I guess he's not for me. But not for me. De geleerde zijn er nog niet achter of de tweede stem opnieuw werd ingezongen door Lea Klein... of dat Francesca aan de piano dat deed. Wij denken het laatste. Ik ga naar Lester Willis Young, ge geboren 1909, overleden 59. Een tenorsaxofonist die in de jazzgeschiedenis... als een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten staat aangeschreven. Zijn bijnaam Prez die kreeg hij van Billy Holiday. Uh, en press, afkorting van eh, president. Omdat alle andere eh, adellijke titels al waren vergeven. King Oliver, Duke Ellington, Count Basie, Earl Hines enzovoort. Hij heeft heel veel tenor-saxofonisten beïnvloed. En heeft toch altijd zijn eigen stijl behouden. We gaan luisteren naar een prachtig stuk... Lester Young. Jump, Lester, jump. Thank you. begint net zo. Het eindigt net zoals het begint. Prachtig. Lester Young. In het eh, begin van deze, dit tweede uur ZFM op zondag vandaag... samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... draaide ik eh, een stuk uit de productie New York Round Midnight... waar op het podium allemaal Nederlandse muzikanten staan... En die hebben nog een project gehad, Round Midnight... Swinging Harlem. En van die productie ga ik eh, laten horen ehm, als zanger Jeffrey Spalburg. En dat is een, eh, een klassieker. Een klassieker. Eh, ja, Minnie de Moocher. Ooit door Cap Calloway groot gemaakt. We gaan luisteren. van Minnie de Moetje gaan we naar de gitarist Birelli Lagrine, April in Paris. Rally Lagreen op de gitaar. En dit is nu tijd voor de blues. De Hootie Blues. Jay McShen die speelt de elektrische piano en zingt. En bij de twee saxofonisten zit onder meer de Buddy Tate, Mr. Buddy Tate. We gaan luisteren naar eh, Hootie Blues. child. Well, I'm doing all right. Well, I found a little cupid child. Well, she lives three flights up, and she sends me with a smile. Well, she calls me her lover, yes, and a beggar too. Well, she calls me her lover. Yes, and a beggar too. Now, ain't you sorry, little girl, that my new little girl ain't you? de onvervalste blues. Ik ga nu naar het trio van de Nederlandse violist... conservatorium afgestudeerd, Tim Kliphuis. Die begon als een eh, Django Reinhardt eh, eh, violist... en is later zich gaan toeleggen op stukken wereld, wereldmuziek... Ehm, zet zich ook in voor het klimaat. Hij componeert stukken die titels dragen eh, over het klimaat. En eh, hij doet heel veel. het aan de weg. Tim Kliphuis. Ehm, er is een opname waar hij viool speelt. Nigel Clark gitaar en Roy Percy bas met z'n drieën. Eenvoudig, klein, maar toch zeer smaakvol. You are the sunshine of my life. Trim, Tim Kliphuis op de viool You Are the Sunshine of My Life. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Denboer. Ik heb op de draaitafel liggen... En, eh, ja, wat heb ik op de draaitafel liggen? En, eh, ja, een leuk verhaal. De, er worden natuurlijk eh, allerlei composities gemaakt. Alle stukken die we horen eh, in de pop, maar ook in de jazzwereld... <clears throat> die zijn ooit eens gecomponeerd. En er zijn natuurlijk honderdduizenden stukken gecomponeerd... die nooit eh, de eindstreep halen. In 1952 eh, was er een ene meneer Benny Miller... en die componeerde een stukje, die noemde het Bernie's Tune... En dat werd vrij snel opgepakt door bijvoorbeeld Jerry Mulligan, Chad Baker, Stan Getz. Die zetten het allemaal op de plaat. En toen is het eh, wereldwijd een hit geworden. Is door ongelooflijk veel mensen op de plaat gezet. En wij gaan nu luisteren naar een uitvoering. Twee trombonisten, Kai Winding en J.J. Johnson. Bernie's Tune. Kanjes op de eh, trombone J.J. Johnson en Kai Winding. We gaan nu naar het trio van Bud Powell... waar eh, hij op de piano speelt en wordt begeleid... door de Franse bassist Pierre Michelot... en de onwaarschijnlijk straks spelende Kenny Clark op het slagwerk. En die speelt de brushes, de borsteltjes. En dat klinkt... Eh, hoor het maar. Powell, Pierre, Michelot en Kenny Clark. En voor iedereen eh, die uh, wanhopig de, die de moed in de schoenen zakt... die uh, pianoles of slagwerkles heeft en die denkt... hoe ga ik dit ooit bereiken? Ik zou zeggen, houd moed. Ik ga naar de zanger Johnny Hartman... Johnny Hartman. En die wordt begeleid door Hank Jones op de piano. Illinois Jacket. nee, Kenny Burrell ook niet. Jim Hall ook niet Milton, oh, Milt Hilton om de bas en Elvin Jones op slagwerk. Ook allemaal grote jongens. We gaan luisteren naar uh, Kiss and Run. You let me think that I'm your one big love Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You hold me close and swear by stars above. Then you kiss and run from me. Then you kiss and run. You say you care and share my dearest dreams. Then, without a word, it seems we drifted apart. What did I do that you should act this way? Don't you know you've got to stay right here in my heart? So won't you remember that this crazy game isn't any fun for me? Isn't any fun? You've got to learn that I'm your all, your only one. Never kiss and run from me. Never kiss and run. me. No, never kiss and run. Never kiss and run. ZFM Jazz zit er alweer bijna op. Volgende week eh, worden wij eh, weer verwend met muziek door een van de collega's.